Bij Damrak is een groot graafwiel met een gewicht van 50 ton 22 meter in de grond getakeld. Het graafwiel wordt op de kop van een enorme tunnelboormachine gezet. Als alles goed gaat kan in maart worden begonnen met boren. Het graafwiel kwam per schip naar Amsterdam en moest nog honderden meters naar het Damrak worden gereden. Het inhijsen van grote onderdelen gebeurt s'nachts, omdat er dan geen trams rijden. Vanwege de geluidsoverlast mogen omwonenden op kosten van de gemeente in een hotel slapen. Het is niet duidelijk hoeveel Amsterdammers dat vannacht hebben gedaan. Goede doelen hebben vorig jaar weer meer geld binnengekregen. Uit collectes, donaties en andere bronnen ontvingen ze 1,3 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. Wel groeiden de inkomsten minder hard dan voorgaande jaren. Inclusief subsidies ontvingen de goede doelen 3,2 miljard. Het Centraal Bureau Fondsenwerving noemt de cijfers verheugend in deze tijden van financiële problemen. Volgens het CBF is 2,9 miljard besteed aan onder meer internationale hulp, gezondheidszorg en natuur en milieu. In Zwitserland worden de drie hoogste politieke functies vanaf volgend jaar door vrouwen bekleed. Dat is voor het eerst en het is opmerkelijk omdat het land pas sinds 1971 algemeen kiesrecht voor vrouwen kent. Pas in 1996 kreeg het land een wet over gelijke behandeling van mannen en vrouwen op de werkplek. Zowel de president als de voorzitters van het Lagerhuis en het Hogerhuis zijn vanaf volgend jaar vrouwen.